slash tv-actie. Langstraat TV. Info en hits. Oh yeah. Langstraat FM. Vijf over vijf. Zaterdagavond is begonnen hier bij Langstraat FM. Dit is de show met Broderhof Funk, Disco en Soul. Tot 7 uur is dit de Funky, ofwel Langstraat FM. Phone Night. de band Black Ivory. Daarna op solo tour en met diverse grootheden samengewerkt. Leo Burgess was dat en Heartbreaker. It's time to get paid. En dat zegt Lala. My love is on the money. Langs hadden we hem Funk Nights bijna 10 over 5. got me here, and Zakker voor. Love. en Isaac, dat is het zeker. Langs hadden we een Fun Night ook tot, nee, tot 7 eh, uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Souvenir nu, Cashflow. Een spin-off van Cameo, zoals je misschien wel weet. Love Education is het, 1986 Souvenir. Education. are over. It's time for you love education. wel langs hadden een Funk Night Get Red. 2 voor half 6. Dit is de maxi singer van Alexander O'Neill. What's Missing. Daarna hoor je Confunction, Marie Molloy, Jacksons, Hamilton Bohannon, Deodato, Break, Break Machine. En als we tijd hebben, Womack en Womack in het eerste uur. Daarna nog een hele uur met de mind. Only I could see, yeah. Take It To The x 1982. dit, dit is Marie Malloy, I Surrender. de Jacksons van een LP Victory 1984. Dat was Buddy. 14 over half 6. De Funky, langs luistert naar Langstraat FM Funk iedere zaterdagavond. Tussen 5 en 7 op de 106.8 FM hier in de brabant En op langstraatmedia.nl Souvenir nu, Bo Hannon. Running From Your Love. 1983 schrijven we. Running from Never New Love. Je kent ze ook wel van eh, Happy Hour, of je kent hem ook wel van Happy Hour. Van 1982. Dit was dat nieuwe, 1985. Eerste uur besluiten we met Break Machine.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 Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse politie heeft zes mensen gearresteerd in verband met de diefstal van een kunstwerk van straatkunstenaar Banksy. Zijn wandschildering van een treurende vrouw was anderhalf jaar geleden gestolen in de Bataclan concertzaal in Parijs en werd begin deze maand teruggevonden in een boerenschuur in Italië. In november 2015 werden in Bataclan 90 mensen gedood bij een terroristische aanval. Vorig jaar beschilderde Banksy een nooduitgang in de concertzaal als eerbetoon aan de slachtoffers. Net als gisteren is het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen met 10 afgenomen en het zijn er nu nog maar 29. Ook het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is 10 lager dan gisteren, dat zijn er nu nog 180. Volgens voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg zijn er in totaal tot nu toe al meer dan 45.000 verpleegdagen op de IC's door coronapatiënten doorgebracht. Het aantal besmettingen steeg vandaag met 71 en er kwamen twee coronadoden bij tot in totaal 6105. Op basis van een aanhoudingsverzoek in hun eigen land zijn in Nederland een 39-jarige Poolse man en een Hongaar van onbekende leeftijd door de politie gearresteerd. De man uit Polen werd vandaag in Den Haag in de boeien geslagen omdat hij in zijn eigen land veroordeeld is tot 5,5 jaar celstraf voor poging tot moord dan wel doodslag. De Hongaar werd gisteren al in Zevenaar ingerekend. Hij moet nog een celstraf van 12,5 jaar uitzitten voor drugshandel. De twee mannen waren voortvluchtig. En koning Willem-Alexander heeft vanmiddag de jaarlijkse Veteranendag in de Ridderzaal bijgewoond. Die dag wordt sinds 2005 georganiseerd op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernard. Er zijn in Nederland nog zo'n 110.000 veteranen en elk jaar paraderen er delegaties op Veteranendag door het centrum van Den Haag. En er zijn dan ook bijeenkomsten op het Malieveld. Maar die kunnen dit jaar niet doorgaan vanwege corona. Daarom werden er vier veteranen ontvangen in de Ridderzaal door onder andere premier Rutte. Het weer is wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Het koelt vannacht af tot zo'n 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het afwisselend zonnig en bewolkt en valt er een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. nieuws. In de hoefzwem in Waalwijk is blauwalg ontdekt. De gemeente Waalwijk raadt zwemmen dan ook af in verband met gezondheidsrisico's. Het waterschap de Brabantse Delta waarschuwt dat contact met blauwalg kan leiden tot huidirritatie. Rode vlekken en jeuk kun je ervan krijgen. Ook als mensen of dieren het water via de mond binnenkrijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Bij het VEN zijn inmiddels door de gemeente wat waarschuwingsborden geplaatst. En er was veel mis met een groot aantal brom- en snorfietsen. Er is een controle gehouden door de politie. Het gebeurde afgelopen dinsdag en woensdag. Agenten van Team Langstraat hebben een verkeerscontrole gehouden. Zowel in Waalwijk aan de Professor Lorenzweg en de Akkerlaan in Kaatsheuvel en ook op de Europalaan. Uit de controle bleek dat 80% van de gecontroleerde brom- en snorfietsen niet voldeed aan de gestelde constructiesnelheid. De gemeten constructiesnelheid betrof 70 km per uur. Ook waren sommige scooters voorzien van begrenzers. Zij dienen hun bromfiets opnieuw te laten keuren door het RDW. Bij een bromfietsbestuurder werd ook geconstateerd dat hij reed zonder rijbewijs en ook nog verdovende middelen op had. De gemeente Loon op Zand heeft last van ratten. Hans Wondegem van een bedrijf die ratten bestrijdt, legt uit hoe een rattenplaag kan ontstaan. Ja, kijk, een rat die leeft ehm, in familieverband en die kweekt natuurlijk redelijk makkelijk. En als er eh, op een gegeven moment de familie te groot wordt, dan gaat een gedeelte van de familie die gaat een eindje ergens anders kijken. En ja, zo kan je, eh, ja, als jij dan de pech hebt dat je dat bent, dan eh, je dat het jouw achtertuin is, dus ja, dan heb je ineens last van ratten. En dan maken ze hele holen onder de grond ook eh, zo, hè? Oh, die kunnen eh, onder de grond in eh, onder daken. Ze, ze, kunnen overal zitten. Ze zitten graag in de buurt van water, dan wel. De bruine rat waar we het over hebben, want dat is, dat is het, het grote probleem bij de particulier thuis. Um, die zitten graag in de buurt van water, maar Oh als ze maar eh, drinkwater hebben, dan is, het, dan is het al goed. Want dan kunnen ze echt overal zitten en ze kunnen best wel afstanden afleggen. Dus dat vinden ze ook niet heel erg. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Funknight. Manila. Je hoorde de maxi-dub version van Keep Running. 10 over 6, deel 2. Verlangs hadden we Fun Night, aflevering 136. Op deze 27 juni, 27 juni 2020. Uit de playlist Vitamin Z, Hi Hi Friends. Nou je Billy Ocean het souvenir. Are You Ready? Komt uit 1979. Destroy. ze graag. Billy met een souvenir 1979. Are you ready? Zeldzaam dit. Prince. DMSR. Daarna hoor je Cheryl in. gaandeweg het nummer kom je erachter wat eh, DMSR betekent. Dance, Music, Sex and Romance. Afkorting daarvan dus. Dat was Prince. 8 voor half 7. Dit komt uit de playlist Cheryl Lynn. If You Were Mine. Dan je Richard John Smith. Cameo met een souvenir. Bootsy Collins. Charles. Barry White. Gift of Dreams. Shanice Wilson en Reggie Blount. Hier bij De Funky tot 7 uur. die playlist te branden. Richard John Smith. Stay with me tonight was dat. Half zeven, hier langs hadden we een funk night. Tijd voor een souvenir. En niet zomaar één. Eentje van Cameo, daarna daar in het vorige uur hoorde je Cashflow. Nou ja, dat is een spin-off van deze band dus. Een cameo dus. En Just Be Yourself, Souvenir 1981. can make it in this world today. But I know exactly how, and not to you yet. If you let me now, just be yourself. Say what's on your mind, just be yourself. Put it on the line, just be yourself. Say what's on your mind, just be yourself. Put it on the line say. Oh. Funk. Take your licking and keep on kicking. 7 over half 7. Funky. Wel langs hadden we hem. dit is Charles. Full contact love. I need a love that can satisfy. My kinky fantasies, my outside dreams. News. knows what Contact Love 1989 en helemaal niet zo bekend. Maar het mag er zeker zijn. Charles was dat. En hier, hier is Barry White. As we turn the pages of our history. Since America began. Men and women, boys and girls of all nationalities and walks of life. have been committed to the freedom of America. Allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. gave our lives in every war, from the air, on land, and sea. I thought freedom for America meant freedom for me. all across the land. hungry and cold, people Where's all the promises you made? We're all the lies and games. pride. Without pride, life don't mean a thing and that's the sad damn shame. People got to pay. People got to pay for change. beetje P-funk zou je kunnen zeggen. Zo klinkt het wel. Gift of Dreams, Funking Shies. Souvenir nu. Janice Wilson, de maxi-versie van No How Step In. Komt uit 1987 hier bij Langs Funk Night. Tot 7 uur, daarna hoor je Peter Sterrenburg. hem bijna helemaal. Janice, Wil Janice Wilson, niet Williams van Wilson. No How Step In, 1987 souvenir. We gaan eruit met Reggie Blount, You Keep Checking Me. En daarna hoor je Peter Sterrenburg. This is where I draw the line. This is where I draw the line. This is where I draw the This is where I draw the line. need some space when I'm out with my boys. You should go out with your girls, cause in between times I buy diamonds and pearls. You are my only one. I wanna give you everything under the sun. You need to just trust that our love's divine, and you need to stop checking me all the time.